7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Michael Flynn, de voormalige nationale veiligheidsadviseur van president Trump... zou geen of slechts een milde straf moeten krijgen. Dat schrijft speciaal aanklager Muller aan de rechtbank in Washington. Flynn heeft Muller informatie gegeven over het contact... tussen het overgangsteam van Trump en de Russische regeringsofficials. Flynn staat deze maand voor de rechter omdat hij tegen de FBI zou hebben gelogen... over zijn contacten met de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten. In de Stille Oceaan bij de eilandengroep Nieuw-Caledonië is een zeebeving geweest met een kracht van 7,5. Volgens Amerikaanse seismologen was de beving op ongeveer 170 kilometer uit de kust van de eilandengroep die ten oosten van Australië ligt. Voor Nieuw-Caledonië en omliggende eilanden is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Over schade of slachtoffers is niets bekend. Op een industrieterrein aan de westkant van Nijmegen is voor de derde keer in een maand brand bij een vrachtwagenbedrijf. Nu staat een loods met trailers in lichte laaien. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij de twee eerdere branden gingen vrachtwagens in vlammen op. Een deel van de Schadewijk in Os is aangewezen als veiligheidsrisicogebied om overlast door jongeren tegen te gaan. Dat betekent onder meer dat de politie preventief kan fouilleren. Afgelopen tijd was er in de wijk in Os een steekincident... en werd bij een huis zwaar vuurwerk naar binnen gegooid. In Uffelte in Drenthe is iemand met zijn auto in het water terechtgekomen. Duikers hebben de automobilist uit het voertuig gehaald. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Hoe die eraan toe is, is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht... maar de Drentse politie waarschuwt dat het op meerdere plekken in de provincie mistig is... en dat wegen glad kunnen zijn door opvriezing. Het weer vanochtend in het noordoosten eerst nog wat zon. Vanuit het zuidwesten gaat het af en toe regenen. Het wordt 6 tot 10 graden vandaag. Morgen en vrijdag wordt het iets warmer.